Kees Groot met het NOS-journaal. In Emmen zijn zes kinderen gewond geraakt toen een luchtkussen omviel. Vijf van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht, de zesde is ter plaatse behandeld. Hoe de kinderen eraan toe zijn is nog niet bekend gemaakt. Het springkussen stond bij een winkelcentrum als onderdeel van een springkussenfestival. Het is niet duidelijk waardoor het springkussen is omgevallen. De man die vorig jaar een ruit insloeg van een Joods restaurant in Amsterdam... hoeft van het OM niet terug de cel in. De officier eiste vandaag 52 dagen, gelijk aan de tijd dat hij in voorarrest heeft gezeten. Ook moet de man zich verplicht laten behandelen. De Palestijnse vluchteling uit Syrië viel het restaurant aan... vlak nadat de Amerikaanse president Trump had besloten om de ambassade in Israël te verplaatsen naar Jeruzalem. In een studentenhuis in Utrecht is vanmiddag een dode gevonden. Omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat het gaat om een jonge vrouw. De politie doet onderzoek en wil nog niets kwijt over de zaak. In Nieuwegein is een man aangehouden na een achtervolging. Volgens buurtbewoners heeft die arrestatie te maken met de dode vrouw in Utrecht. De politie kan dat niet bevestigen. Op een bedrijventerrein in Nunspeet woedt een grote brand. De zwarte rookwolken zijn in de verre omgeving te zien. Volgens Omroep Gelderland gaat het om de opslag van Stella voor elektrische fietsen. In het pand liggen ook veel accu's en daarom heeft de brandweer extra materieel ingezet. Over het ontploffingsgevaar van die accu's is nog niets bekend. De Europese politieorganisatie Europol lanceert een WK-spel om voortvluchtige criminelen op te sporen. Mensen kunnen via een speciale website plaatjes verzamelen van de meest gezochte criminelen in Europa, vergelijkbaar met voetbalplaatjes. Ook de foto's van twee Nederlandse topcriminelen worden op deze manier verspreid. In totaal zitten er 25 criminelen in het team. Het weer, zon en stapelwolken wisselen elkaar af. In het oosten kans op een bui, het is 21 tot 24 graden.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 sit in my chair lying in the morning sun Making the most of my Lying in the morning sun What about all the grass between your toes? It's a part of you and a part of me La la la la Where are the ladies with all these epigravies for a drink?